Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Schoof was tot woensdag niet op de hoogte van het Oeganda-plan van de PVV-ministers Klever en Faber. Dat zei hij na afloop van de EU-top, waar ook over de zogenoemde terugkeerhubs is gesproken. Dat hij er niet eerder van wist, vindt Schoof geen probleem. Hij zegt dat niet elk idee meteen in het kabinet hoeft te worden besproken. De Amerikaanse president Biden heeft opgetogen gereageerd op de dood van Hamas-leider Sinwar. Geen enkele terrorist kan ontsnappen aan gerechtigheid, zei Biden. De dood van Sinwar lijkt een toevalstreffer. Israëlische militairen zagen pas achteraf dat ze de Hamas-leider hadden gedood. Bij een explosie in een huis in Eindhoven zijn drie mensen gewond geraakt. De oorzaak lijkt een mortiergranaat van de bewoners zelf. Onderzocht wordt of er nog meer explosieven in het huis liggen. Twee mannen zijn aangehouden, onder wie een van de gewonden. Het huis in Eindhoven-Oost is zwaar beschadigd. Frankrijk heeft last van overstromingen na zware regenval. In delen van de Ardèche viel in twee dagen meer dan 600 mm. Tussen Lyon en Saint-Étienne zijn de spoorlijn en de snelweg onbegaanbaar. In zes zuidelijke departementen is code rood van kracht. In 34 departementen geldt code oranje, onder meer in Parijs. Daar zijn enkele metrostations afgesloten wegens wateroverlast. De gouden televisiering is gewonnen door Dwars door de Lage Landen. Het VPRO-programma waarin drie Belgen van Oog naar de Belgische kust wandelen... kreeg 55 van de stemmen. Tim Hofman werd voor de derde keer gekozen als beste presentator. Frank Lammers werd voor de tweede keer beste acteur. Het weer, hier en daar buien, op andere plekken kans op mist.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 I want to deedle deedle dee. I deedle deedle live. Oh, oh, Sheila. do, uh, uh, oh, Sheila. Oh, oh, Sheila. Uh, uh, uh, oh, Sheila. Oh baby, love me right Let me love you till the dead of night Can't let the others with you is where I got to be yeah. Oh, baby, understand That I want to be the only man You think you're pulling over on me Well, honey, baby, just you wait and see And we sing, oh Oh Sheila, let me love you till the morning comes Sheila Oh, oh Sheila, you know I want to be the only one Sheila Oh, oh Sheila, let me love you till the morning comes Sheila Oh, oh Sheila, you know I want to be the only one Sheila Here we go tell me that I'm not.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 Geen probleem wat hem betreft. Volgens Schoof hoeft niet elk idee meteen in het kabinet te worden besproken. De Amerikaanse president Biden heeft opgetogen gereageerd op de dood van Hamas-leider Sinwar. Geen enkele terrorist kan ontsnappen aan gerechtigheid, zei Biden. Bij een explosie in een huis in Eindhoven zijn drie mensen gewond geraakt. De oorzaak lijkt een mortiergranaat van de bewoners zelf. Twee mannen zijn aangehouden, onder wie één van de gewonden. Het weer, hier en daar buien, op andere plekken kans op mist.